kindermishandeling. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn betogers opnieuw slaags geraakt met politie en militairen. Er werden opnieuw auto's in brand gestoken, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Gisteren vielen in Islamabad zeker zes doden en 200 gewonden. Al bijna drie weken houden duizenden radicale moslims een belangrijk verkeersknooppunt bezet. Ze eisen het aftreden van de minister van Justitie. Ook in andere Pakistanse steden, zoals Lahore en Karachi, zijn protesten. In Karachi raakten gisteren 35 mensen gewond. Indonesië waarschuwt luchtvaartmaatschappijen opnieuw voor aswolken uit de vulkaan Agung op Bali. De vulkaan is gisteren uitgebarsten. Omdat de as 6 kilometer hoog in de atmosfeer zit, hebben de Indonesische autoriteiten code rood afgekondigd, het hoogste dreigingsniveau. Aangenomen wordt dat de Agung opnieuw uitbarst. Het vliegveld op Bali is nog open, al zijn sommige vluchten geannuleerd. Op het naburige eiland Lombok is het vliegveld helemaal dicht vanwege de aswolk. De Nederlandse hockeysters hebben in Nieuw-Zeeland de finale van de Hockey World League gewonnen. Oranje was te sterk voor het gastland. Het werd 3-0. Oranje won in Auckland alle zes duels, maakte 18 doelpunten en kreeg er geen één tegen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, verder ook wat zon en het wordt 7 of 8 graden. Morgen bewolkt, regen en vrij veel wind, later op de dag wat droger en het wordt 9 graden.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 dat was een mooi begin van de tweede uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We hoorden de Houdini's, de Houdini's. En van de cd Playing the Big Five. Eh, de Houdini's hier, dat zijn Angelo Verploegen. De trompet Rob Delfos, saxofoon Barend Middelhof, saxofoon. En dan de ritmesectie Edwin Hoorweg piano Marius Beets. Daar is hij weer. Een van de jongens Beets, waarvan ik al in, in het eerste uur stuk heb laten horen. En Bram, eh, die speelt Marius Beets op de bas. En Bram Weiland speelt het slagwerk. Ehm, de Houdini's die draaien al jaren mee in eh, het circuit op eh, festivals en het clubcircuit. En blijven boeien. Ook al van, niet alleen vanwege de keus van de nummers... maar ook vanwege de prachtige arrangementen. En de gedurfdheid. En wat we net hoorden... dat was ook een voorbeeld van een eh, eh, mooi arrangement. Je denkt dat er een hele big band zit... en toch zijn er maar drie blazers. Ik laat nog één stukje horen... waar de, een rol is weggelegd voor Marius Bates. En eh, de titel van het stuk is... Slap Dead Bass. Slapping the Bass. Dat is... Slapping the bass, dat is een eh, manier van bas spelen... waar, men, eh, waar de bassist dan de, de bassnaren... Ehm, eh, laat ik zeggen, in de vlucht aanraakt... en waardoor ook vaak de, het geluid van de, van de basnaar tegen de hals van de bas klinkt. En nou, dat heeft een apart geluid. De Houdini's met Slap Dead Bass. Het was een, eh, het orkest van Kim Desber. Kim Desber, een Nederlandse saxofonist... die een aantal jaar geleden is overleden. Heel bekend is geworden met zijn uh, sopraansax vooral. Eh, begonnen is bij de Dutch Winkelers Band. vanaf 46, dacht ik. En 50 jaar lang heeft gemusiceerd. Ruim 50 jaar. En op zijn 50-jarig jubileum heeft hij een orkest samengesteld met Louis van Dijk aan de piano. Hoorden we net Harry Emery, Ben Schreuder, Frits Landersbergen... en een wat eh, op de plaat wat weggestopte Jesse van Ruller op de gitaar. Jarmo Hogendijk en Klaas Wit. En wij hoorden een eh, nummer Lulu's Back in Town. Dan ga ik nu graag wat laten horen van Paul Desmond... de beroemde saxofonist die ineens bekend is geworden eh, door zijn medewerking aan eh, het eh, kwartet van Dave Brubeck. En helemaal met het door hem gecomponeerde nummer Take 5. En ehm, ik heb al eens meer gezegd, die Paul Desmond, die is, was een beetje, stond bekend als een beetje luie saxofonist. Die ergens op het hoogtepunt van zijn carrière zoveel had verdiend... en het mooi vond en van dag één op de andere de stekker eruit ook, en zei van... ik ga de rest van mijn leven gewoon helemaal niks meer doen. Wat hij vervolgens ook deed. Maar hij heeft hele mooie dingen gemaakt. En hij heeft ook uh, eh, opnamen gemaakt met zijn eigen groep. Ik laat nu graag horen een, eh, een compositie van hemzelf. Een compositie van, dus van Paul Desmond. Embarcadero. En daar wordt hij eh, natuurlijk begeleid door de jongens van toen. Jim Hall op de gitaar. Gene Cicero, de stringbass en Connie Kay, good old Connie Kay op de drums. was eh, Paul Desmond Embarcadero, een eigen compositie. De Nederlandse jazzgeschiedenis eh, gaat heel ver terug. En eh, er zijn talloze groepen die er mede voor gezorgd hebben... dat wij een internationaal een stevige reputatie hebben... op het gebied van jazzcombo's. Zo was er ooit een groep, de Wessel Ilken All-Stars. Wessel Ilke was een drummer, die, de echtgenoot van Rita Reis... die eh, op jonge leeftijd is overleden. Eh, waarna Rita eh, na een aantal jaren in het huwelijk is getreden met Pim Jacobs... die ook in dat orkest toen speelde. ik laat nu een stuk horen van de Wessel Ilken Allstars... opname 1956... Rob Pronk, Ak van Rooyen, Jerry van Rooyen op de trompet... Ruud Bos Piet Noordijk sax, Toon van Vliet sax, Ruud Brink sax, Herman Scholderwald, sax, Rob Matna piano, Dick van de Kapelle bas en Wessel Ilke op de drums. En eh, dat is het nummer Jeepers Creepers. de Wessel Ilken All-Stars. Eh, Wessel Ilken is van groot belang geweest... als we kijken in de geschiedenis van de Nederlandse jazz... de orkesten en de combos die hij samenstelde... die zijn toonaangevend geweest. Ik laat nog één stukje horen... in dit geval van het Wessel Ilken Combo... Een opname uit juni 57, een jaar, een maand voor die overleed. En in dat eh, combo horen we Ado Broodboom op de trompet. Er is eh, eh, net een boek verschenen van Ado Broodboom, een, eh, een biografie. En een prachtige documentaire. Is nog een van de oudste in leven zijnde eh, jongens van, het, van de jaren 50 muziek. Karel Rijs op de altsaxofoon, Toon van Vliet, Noorsax, Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs op de bas, Wessel Ielke, die drumt en die zingt. En het nummer dat heet, eh, ik weet niet of hij hier zingt, maar in ieder geval het nummer dat we gaan draaien, dat is School Days. School days, school days, dear old golden rule days. Now reading and writing and arithmetic. guitar to the tune of the hickory stick. You were my gal in calico, and I was your silly, bashful beau. Mary had the lamb, his fleece was white as snow. Now Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. Humpty, Humpty Dumpty, sat upon the wall. Now Humpty Dumpty on the wall, Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses and his men couldn't put Humpty back again. Simple, simple Simon, go into the fair. Now Simple Simon met the pieman, going to the fair. Said Simple Simon to the pieman, let me taste your ware. little Peter was a pumpkin eater. Now Peter, Peter, pumpkin eater, had the wife and couldn't keep her. Put her in a pumpkin shell, and there he kept her very well. A ring around the roses, pocket full of posies, rice, early rise, ripe you weeping eyes. This walking, sitting and stomping, turn to the east, turn to the west. This walking, sitting and stomping, turn to the one and have a little fun. Going and out the window Go in and out the window Go home and get your dinner And hurry back to school Shabbat up, liddy bad up, boo doo boo doo boo doo boo boo doo Oh, he's got a fine brown frame I wonder what could be his name He looks good to me. And all I can see is his fine brand free How long have you been around? Mr. When did you hit this big town? I wanna scream, cause I've never seen such a fine brand frame. All that I have is a broken down chair. But I would gladly make him king on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Together we would really be gone. Oh, he's got a fine friend frame. I wonder what could be his name. He is solid with me, and all I can see is his I wonder what could be his name. He looks good to me, and all I can see is his smile. Don't be a square, why don't you come over here? Together we would really be gone. Amici and Gable are all as fine as Mountain Sable. You may not be classed with the elite, and you may not be hip to that jive like butt and all wheat. But oh, oh, oh, oh, baby, you, you look like Hercules done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around because I'm crazy about, mad about, why. brand Ja, Nelly Lutcher. Eh, fine Brown Frame. Nelly Lutcher en Nina Simone die hadden veel overeenkomsten. We gaan nog één stukje luisteren van dezelfde cd. En dat is een, eh, een stuk van Johnny Mercer, het orkest van Johnny Mercer. En die heeft de prachtige titel die door velen geciteerd is op de gekste momenten. One for my baby and one for the road. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me.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 gentleman's code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm glued you simply got to listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the beer. I hope you didn't mind my bending your ear. said that little Freddie can't carry his load. Just make it one for my baby and one more for the road that long, long road. That long Thank you. dat was eh, Jimmy Smith. Met eh, zijn inmiddels beroemd geworden opname en uitvoering van The Organ Grinders Swing. Ik ga nu iets laten horen dat nog niet eerder in dit programma vandaag eh, aan de orde is geweest. De dwarsfluit. En die wordt hier getoond in een opname met de Fluitist, saxofonist Paul Horn. Het is niet merkwaardig dat eh, veel fluitisten ook saxofonisten zijn... omdat de ligging van de grepen, de knoppen... Eh, die is eh, identiek bij de fluit en bij de saxofoon. Dus de jongens die saxofoon spelen... die kunnen zich heel makkelijk ook, als ze dat kunnen en willen... het fluitspelen eigen maken. Ik ga nu eens laten horen een, een eh, bekend stuk. Paul Horn in The Work Song. en dat is alweer het laatste nummer van uh, deze jazzochtend die voorbij is gevlogen wat mij betreft. ZFM Jazz neemt afscheid. Volgende week zondag zijn we er weer. Is er een collega van mij om platen te draaien. Uh, wij nemen afscheid met Cassandra Wilson en Jackie Terrison. De Tennessee Wolves. Bedankt voor het luisteren en tot horens. I remember the and the Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling. The night that we're playing, baby. 天心。